Mariette Krol met het NOS Journaal. Telecomprovider T-Mobile heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek... jarenlang toegang gegeven tot privacygevoelige informatie van hun klanten... zonder dat die klanten dat wisten, schrijft NRC na eigen onderzoek. Het gaat om data die worden verwerkt bij elektronische communicatie of de facturering daarvan. Die zijn erg privacygevoelig, omdat precies kan worden achterhaald wie wanneer waar was... en met wie iemand contact had... T-Mobile en het CBS zeiden eerder dat het ging om geanonimiseerde gegevens, maar dat blijkt niet waar. Het CBS wilde met de data de mobiliteit van Nederlanders meten... en die informatie verkopen aan gemeenten en provincies. Onderzocht wordt of de wet is overtreden. De onenigheid bij 50PLUS over de pensioenleeftijd houdt aan. In het partijprogramma staat een volledige AOW-uitkering met 65 jaar... Volgens de nummer 3 op de lijst betekent dat dat de AOW-leeftijd terug moet naar 65. Maar lijsttrekker Liane den Haan vindt dat niet houdbaar... en pleit voor een spaarregeling voor een pensioen met 65 jaar. De twee hebben elkaar telefonisch gesproken, maar het verschil van mening blijft. Ook oud-partijleider Henk Krol vindt dat Den Haan afwijkt van het partijstandpunt. Het Europees Parlement wil dat er camera's op vissersschepen komen... om te controleren of vissers zich wel aan de bijvangstregels houden. Sinds 2019 geldt er een aanlandplicht. Ondermaatse vis en andere bijvangst moet worden meegenomen naar de haven... maar dat betekent voor de vissers dat hun opbrengst lager is. Nederlandse vissers vinden dat ze met het cameravoorstel van het parlement gecriminaliseerd worden. De EU-lidstaten moeten zich nog over het voorstel buigen. Het weerperiode met regen en het waait stevig. Tot ver in de middag blijft het onstuimig. Met bovenland windkracht 7 en aan zee mogelijk storm tot windkracht 9.